Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Ook de opleving van de beurzen in Azië lijkt maar van korte duur. Overal is de handel geopend in de min. De Nikkei in Japan opende met een kleine 2% verlies. In Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8% in. En ook de beurs van Hongkong verloor terrein. Gisteren sloot de Dow Jones-index ruim 4,5% lager... nadat ook de Europese beurzen fors hadden verloren. Beleggers vrezen onder meer dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd. Ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is. President Sarkozy heeft zijn vakantie onderbroken en zijn ministers gemaand met plannen te komen om het overheidstekort sneller terug te dringen. In Italië is het parlement vervroegd terug van reces en ook daar wordt gesproken over aanvullende maatregelen om het tekort te verminderen. In Britse steden is het relatief rustig. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat en ook beschermen buurtwachten zelf hun eigendommen. Alleen in de Londense wijk Eltham was een incident. Daar bekogelde een groep van ruim 100 man de politie met flessen. Volgens omwonenden riepen ze rechtsextremistische leuzen. In de politiek gaan stemmen op om een streep te zetten door de aangekondigde bezuinigingen op de politie. Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in tijdens een extra zitting van het parlement. Een Amerikaanse militair is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De sergeant schoot in 2008 in Irak zijn pelotoncommandant en een andere collega dood. In het proces kwam naar voren dat de schutter enkele blunders had begaan en dat hij daarom leidinggevende taken uit handen moest geven. De sergeant was daar zo boos over dat hij het vuur opende.